Dat leidde tot veel protesten, zegt onze correspondent. boze Serviërs gingen meteen naar de ramp de straat op om te protesteren eh, onder aanvoering van een deel van de politieke oppositie. Eh, en een van hun eisen was dat er mensen verantwoordelijk gehouden zouden worden voor die ramp. Want ja, hoe kan het gebeuren dat vlak na een renovatie... dat station was pas in juli geopend officieel... dat die overkapping dan al instort? Volgens Servische media is onder meer de minister van Infrastructuur opgepakt... en ook de baas en de oudbaas van de Servische ProRail zitten vast. Mondkapjesmiljonair Siewert van Linde en zijn twee zakenpartners... worden aangeklaagd voor onder meer oplichting en witwassen. Aan het begin van de coronacrisis regelden ze voor de overheid een grote partij mondkapjes. De drie zeiden dat ze geen winst hoefden te maken, maar deden dat wel. Ze staken met z'n drie in totaal bijna 20 miljoen euro in eigen zak. Inwoners van Brabant en Limburg moeten vandaag nog even snel naar de apotheek... als ze door hun voorraad van de pil heen zijn of een kuurtje nodig hebben. Vanaf morgen wordt er vier dagen gestaakt, omdat medewerkers meer loon willen. Tot en met maandag zijn de meeste apotheken in het zuiden dus dicht. Een paar blijven er wel open voor noodgevallen. En een van de bekendste weerstations van het KNMI gaat verdwijnen. Het gaat om de meetlocatie in het Limburgse Arsen. Daar werden vaak hoge temperaturen gemeten, waardoor Arsen vaak het warmste plekje van Nederland was. Daar waren ze in de Limburgse plaats altijd heel blij mee. Dat is natuurlijk voor toerisme is dat natuurlijk een eh, perfecte mededeling, zeg maar. Had u vermoeden dat er misschien eraan zou te, eh, zat te komen dat het uit zich ging verdwijnen? Ja, dat eerlijk gezegd wel. Want jaren geleden is het eigenlijk al eens aan de orde geweest. Wat eh, schijnbaar de plek waar het nu is om goede metingen te kunnen verrichten... dat dat niet helemaal optimaal is. Dus dat was wel bekend. Ja, het blijft toch jammer. Het meetstation in Arsen ligt te dicht in de buurt van gebouwen en bomen. Er komt volgend jaar een nieuw station in Noord-Limburg in de plaats Horst. Het weer, hoe noordelijker, hoe witter. Het is een dag, dag met hagel en sneeuw in het noorden bij een graad of 3. En regelmatig zon in het zuiden bij een graad of 6. Morgen ook weer winterse neerslag. Het is dan wel een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. Op de A6 nogal file vanuit Lelystad naar Muiden... tussen Almere en knooppunt Buiderberg. 8 kilometer, kwartier extra. Door gladheid zijn er eh, uit voorzorg twee rijstroken afgesloten.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 In his own special way. memory. Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from of the world, one who never leave your side.